Renate Kok met het NOS Journaal. Amerikaanse en Britse militaire inlichtingendiensten zeggen dat de slagkracht van de Russen uitgeput raakt in Oekraïne. Volgens de Britten hapert de Russische invasie doordat de bevoorrading van de troepen slecht verloopt. Dat zou onder meer het gevolg zijn van de aanhoudende tegenaanvallen van het Oekraïense leger. De Amerikanen houden er rekening mee dat president Poetin gaat dreigen met kernwapens tegen het Westen... om zo zowel in eigen land als in het buitenland kracht uit te stralen. Vorige maand kondigde Poetin aan de Russische afschrikkingstroepen in speciale gereedstelling te brengen. Volgens president Zelensky hebben Oekraïense strijdkrachten nog altijd de controle over de belangrijkste gebieden waar ook het Russische leger probeert op te trekken. Dat zei in een nieuwe videoboodschap vannacht. Zelensky bedankte ook de Amerikaanse president Biden voor het nieuwe steunpakket. Hij ging daar niet verder op in om de Russen niet wijzer te maken, zei hij. Tweede Kamerlid Gundo Han wil maandag weer terug naar de Volt-fractie. Tegelijkertijd breidt ze de aangifte tegen haar partij uit. In Jinek zei ze dat ze dat doet op advies van haar advocaten. Tussen Volt en Gundogan is al weken een conflict gaande. Vorige maand werd ze uit de fractie gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag... waarna Han aangifte deed van smaad en laster... tegen verschillende Volt-medewerkers en kopstukken van de partij. De rechter oordeelde vorige week dat ze niet uit de fractie gezet had mogen worden. Gunohan wil nu terug, maar Volt eist dat ze dan eerst de aangiftes intrekt. In Jinek zei ze dat ze dat niet van plan is. Voetbal, PSV en Feyenoord zijn door naar de kwartfinales van de Conference League. PSV won in Denemarken met 4-0 van Kopenhagen... en Feyenoord versloeg Partizan Belgrado met 3-1. Twee andere Nederlandse clubs haalden die kwartfinale niet. AZ werd thuis uitgeschakeld door het Noorse Bodo Glimt... en Vitesse haalde het niet tegen AS Roma. In Roma werd het 1-1. Het weer. Vannacht is het redelijk helder.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 Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras c'est du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches, les odeurs, Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord tu m'idéalises, avant que tu me méprises. Ok d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Gotta make my plan so in case I'll be prepared when I see you smiling.